Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook het Israëlische veiligheidskabinet is voor de deal met Hamas. Zondagochtend moet de wapenstilstand in Gaza ingaan. Alleen de hele regering moet er nog over stemmen... maar correspondent Nasra Habiballah verwacht geen problemen meer. Nee, eigenlijk niet. De verwachting is wel eh, dat die deal ook door die stemming heen zal komen... omdat er een meerderheid is en het lijkt er ook op dat ze proberen om toch zo snel mogelijk die stemmingen allemaal af te ronden zodat die deal alsnog in kan gaan op zondag zoals de planning was. En een woordvoerder van premier Netanyahu die heeft eerder vandaag ook laten weten dat ze daarop inzetten. En dat dus in principe eh, het plan is dat zondag de eerste gijzelaars vrijgelaten zouden moeten worden. Ook in België zijn er mensen besmet geraakt met hepatitis A... door de diepvriesblauwe bessen van Albert Heijn. Of ze er ziek van zijn, is niet duidelijk. In ons land zijn honderden mensen besmet geraakt... na het eten van de blauwe bessen. Het kabinet gaat ervoor zorgen dat er ook in de toekomst treinen stoppen op station Maarhezen in Brabant. Er is daar veel overlast van asielzoekers van een AZC in de buurt. De NS had gedreigd er niet meer te stoppen als er geen oplossing zou komen. Colombia heeft een kopstuk in de internationale drugshandel uitgeleverd aan Nederland. Het gaat om een Colombiaanse vrouw van 48 die bekend staat als de godmother van Amsterdam. In deze zaak werkt het OM samen met Colombia en Spanje. En steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om vanaf een vliegveld in het buitenland hun vakantie te beginnen. Onder meer Sunweb ziet dat er meer mensen een vlucht boeken die vanuit België of Duitsland vertrekt. Vertelt mijn economiecollega Roland Muller. Die zegt dat zij nu al 20% eh, meer mensen zien die kiezen voor het buitenland om vanaf daar te vliegen ten opzichte van vorig jaar. En sowieso constateren zij dat er meer vanaf buitenlandse luchthavens wordt gevlogen dan voor corona. Toen lag het percentage nog zo'n 6%. Dus 6% van de Nederlanders die wilden vliegen. Dat ligt nu op een kwarts kwart. Dat is al eh, fors meer. En dan moet je vooral denken aan luchthavens zoals eh, Brussel, Antwerpen, Düsseldorf, Wezen en Keulen. Vliegen vanaf die luchthavens kan een stukje goedkoper zijn dan bijvoorbeeld Schiphol. Maar ook een fijnere vertrektijd kan een rol spelen bij het kiezen van een buitenlands vliegveld. Het weer grijs, bewolkt en op sommige plekken nog mistig. In het zuidoosten breekt de zon misschien nog even door.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 So tell me to be watch if you're smart. La la la la. exist How can I go on without you? You left me here without a clue Can't say with words how much I miss I wish that there was something I could do If I could turn back time, you know my words could somehow guide the world today into a better way.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 If the world was over right. You come over, you come over, you come over right. Mm. Mm-hmm. ZFM. ZFM. of the is back with a lot of devotion. You know what I'm saying? A lot of devotion. On the dance floor like a sexy potion.